Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Geef jongeren als eerste meer vrijheid. Die oproep doet de burgemeester van Amsterdam samen met een aantal anderen. Want jongeren hebben het door corona zwaar. Ze voelen zich eenzaam, slapen slecht en hebben last van stress. Je merkt wel gewoon dat het contact met mensen en dan ook met je opleiding... Eh, dat je dat gewoon heel erg mist. En ook stichtingen, verenigingen die dan niet open kunnen dat is zeker zwaar. Wel merk ik dat ik het nog steeds wel moeilijk vind soms om mijn motivatie te vinden voor mijn lessen. Fysiek onderwijs is datgene wat ik het meeste mis op dit moment. En dus moet er volgens de burgemeester wat veranderen. Als we dan overwegen om weer meer vrijheden toe te kennen, denk dan het eerst aan jongeren. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door de sneltesten die we aan het ontwikkelen zijn, om die vooral toe te gaan passen om jongeren meer vrijheid te geven. Zodat ze bijvoorbeeld weer naar school of de sportclub kunnen. Een enorme kettingbotsing in Texas in Amerika. Door ijzel was het flink glad op de weg en knalden zo'n 100 auto's op elkaar. Verschillende mensen zaten bekneld en moesten door de hulpdiensten worden bevrijd. Tientallen mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen overleefden het ongeluk niet. En Formule 1-coureur Fernando Alonso ligt in het ziekenhuis. De Spanjaard is tijdens een rondje op de racefiets aangereden door een auto. Hoe de coureur eraan toe is, is niet duidelijk. Wel laat zijn team weten dat hij bij bewustzijn is. Alonso is bezig met de voorbereidingen voor zijn terugkeer in de Formule 1. En Bayern München mag opnieuw een beker een plekje geven. De Duitsers waren de afgelopen dagen in Qatar voor het WK voor clubteams. Vanavond was de finale. Geen spetterende pot zag verslaggever Ragnar Niemeyer, maar... 1-0 is genoeg en dik verdiend hoor trouwens voor Bayern tegen Tigres. 1-0 goal van Pavard, dat was eh, een intikker. Maar Bayern kreeg eh, een aantal goede, dikke kansen om eh, de score verder op te voeren. Had verreweg het meeste de bal en doet waarvoor het helemaal naar Qatar is gevlogen, namelijk winnen. En Bayern heeft nu echt alles gewonnen wat wat er in één seizoen te winnen valt. In eigen land pakten de Duitsers ook al het kampioenschap, de beker en de Supercup. En in Europa de Champions League en de Europese Supercup. Het weer nog, is droog en helder en het wordt vanavond snel kouder. Uiteindelijk kan het vannacht tot min 10 tot min 15 worden. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Het wordt dan weer lekker zonnig bij een graad of min 2.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 If you could see all the broken pieces, you would redeem my heart for sure. binnenkomen, toch? Reba McIntyre en Until They Don't Love You. Dit is de National Radio Show. Iedereen weer van harte welkom. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we deze keer in de show? Na Spotlight album, de Nashville Spiegelplaten, digitale briefbus en onze maandartiest... hebben we heel veel nieuwe muziek. En natuurlijk ook de, ja, de vaste ingrediënten. Country, Americana, folk en bluegrass. En daar is het nu tijd voor geworden. We hebben een band voor klaarstaan. Die bestaat uit bluegrass-veteranen... die hun sporen al ruimschoots in deze muziekstroom hebben verdiend. Ik heb het over Grassstone. Dit is Blue Rocking Chair. In the Louisiana lowlands in a field... a stands no children are gone. All my dear children are Je hebt een... Eh, E-mail. Ja, dat klopt, want onze digitale brievenbus zat weer vol de afgelopen week. Via info.nashforradio.nl hebben we weer heel veel nieuwe muziek binnengekregen. Van artiesten die weer eh, wat meer in onze schijnwerpers gezet worden. Zoals de volgende zangeres, inmiddels vriendin van de show. Haar nieuwste single, dit is Henriette uit Duitsland en Never Go Back. it's about to happen. first kiss, since we first said hello, but I don't single van Harriette en die heette Never Go Back. En in dit uur en het volgende uur hoor je nog meer digitale brievenbus voorbij komen. En dat wisselen we af met muziek wat wat ouder is of heel erg oud. Volgende nummer 1994 alweer. Als je dan denkt dat dat, even denken, 26 jaar geleden is is het al knap lang. Van het album Waiting on Sundown, Brooks and Dunn en You're Gonna Miss Me When I'm Gone. I'm still hurting from last time You walked on this heart of mine I can't find much to believe in You let me down so many times Heaven knows gonna miss me when de nieuwste single van Eric Church, Heart on Fire. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest altijd nog wel een beetje wennen aan de muziek... toen ik eerst kennis maakte met de muziek van Eric Church. Maar ja, het is eh, ja, inmiddels toch wel bij me gegroeid... want ik vind het toch wel heel erg lekker klinken. We gaan naar onze maandartiest en daarvoor gaan we naar 1976... met muziek van Billy Joe Spears, want dat is natuurlijk onze maandartiest deze maand. In Engeland deed de muziek van haar het heel goed. Ze behaalde daar met het volgende nummer haar tweede grote hit. Dit is is What I've Got In Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. There's a million things that we could do this evening. With all the nightlife and the silver screen. All we've nummer van onze maandartieste Billy Joe Spears. En in het volgende uur hoor je nog een nummer van haar voorbij komen. Wat één, twee zelfs, want ze komt ook nog bij de Spiegelplaat voorbij. Dus blijf gewoon lekker luisteren hier bij de Nashville Radio Show. Nieuwe muziek gaan we nu voor je draaien. Een duet tussen Jimmy Allen en Brad Paisley. Dit is Freedom Was a Highway. picture in a frame. Oh. Blue jeans and t-shirts, who we were, we wore it like a name. I wish I could go back to those days when the town was the whole gaan we weer wat verder terug in de tijd. En dat doen we met een plaat uit 1969. Geschreven door Mul Haggard en Roy Edward Burris, de drummer van Mul's Band. Dit is Yoki from Skokie. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy. Like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai.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 over onvoorwaardelijke liefde. My baby loves me just the way that I am. En zo moet het toch altijd zijn natuurlijk. We gaan we naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Want via info.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Todd Barrow. Zanger uit Fort Worth, Texas. Dit is Point of No Return. I'm a long ways from home. Traveling places a stranger when I roam. It's okay, I'm doing fine. Not afraid to cross that line. Time don't matter much to me. Drifter, wild and free. Memories along these roads reflect life's episodes. no Return in onze digitale brievenbus. En wil je nou jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Stuur het op. Hè. Info is ons e-mailadres. Ruisteren en wie weet hoor je het op een van onze volgende playlisten wel terug. En ja, we gaan weer een beetje terug in de tijd. Ik vind het wel lekker om dat een beetje af te wisselen. 1958 gaan we naar muziek van Wanda Jackson... met een nummer wat onder andere ook gecoverd is... door een Dolly Parton, Skeeter Davis en Linda Ronstadt. Dit is Silver Frets en Golden Needles. I don't want your lonely mansion with the chill in every room. I just want the love you promise beneath the halo moon. But you think I should be happy with your money and your cheat. Veel verschillende country-stijlen. Maar klassieke country is toch wel... Eh, ja, dat heeft een warm plekje Maar Dit was Wanda Jackson en Silver en Golden Needles uit 1958 alweer. We gaan verder met wat volkmuziek van een album wat in 2018 door Francine Honey werd uitgebracht. Het album heet To Be Continued en dit is Can't Break Through To You. The curtain never You're in there trying to wash the war away. afgelopen week weer heel veel nieuwe muziek bij ons binnengekomen. Maar er is ook heel veel nieuwe muziek uitgebracht. Zoals de volgende single, dat vind ik toch zo leuk. John Anderson samen met The Bellamy Brothers en No Country Music for Old Men. En dan vraag ik gelijk, waarom niet? They told him to just fade away. His time had passed and all his kind Patsy Cline was out walking after midnight. Well, he saw the torch being passed from Lefty to Merle. Now they're so-called successors, but it's hard to find a hero in this world. There ain't no country music for old men. Oh Daar is tijd voor geworden. En daarvoor hebben we een album uit Nederland. Het is het nieuwe album van Hilde Vos. En dat album heet The Full of Love. Het is de opvolger van het album The Long Road. En op dit album staan tien mooie nummers... waar je er vier van gaat horen in deze show.